Clemens Peters met het NOS Journaal. President Castro van Cuba is blij met de verbeterde betrekkingen met Amerika, maar hij wil meer. Tijdens het bezoek van president Obama riep hij de Amerikanen op om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. En ook wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. Toen een journalist vroeg naar politieke gevangenen in Cuba werd Castro boos en hij daagde de journalist uit om met bewijzen te komen. De staking van Franse luchtverkeersleiders heeft ook in Nederland gevolgen gehad. Tientallen vluchten van en naar Frankrijk moesten worden geannuleerd of liepen vertraging op. Ook vluchten naar andere landen werden getroffen omdat vliegtuigen niet uit Frankrijk konden vertrekken en het vliegschema dus ontregeld werd. De staking in Frankrijk duurt waarschijnlijk nog tot morgen vroeg. Meer dan 40 miljonairs uit de Amerikaanse staat New York hebben gevraagd of zij meer belasting mogen betalen. De groep stuurde een open brief aan gouverneur Andrew Cuomo. Daarin schrijven ze dat arme mensen in New York willen helpen door meer belasting af te dragen. Onder de ondertekenaars zijn Stephen Rockefeller van de gelijknamige steenrijke familie en Abigail Disney, een kleindochter van Walt Disney. De staat New York is bezig met een nieuw belastingplan dat binnenkort moet worden goedgekeurd. Een groep illegale aanbieders van films en muziek op internet moet een schikking van ruim 67.000 euro betalen aan de stichting Brein. De uploaders waren actief onder de naam Two Lions Team. Via websites als The Pirate Bay boden ze duizenden films aan, zoals Oscar-winnaar The Revenant en Gooise Vrouwen 2. Ze maakten ook illegale Nederlandse ondertitels. De oudste man van Nederland is overleden, Wim Hendricks uit Wanrooy. Hij was 107 jaar. In 2012 kwam hij in het nieuws toen zijn rijbewijs nog eens een keer voor vijf jaar werd verlengd. Hendricks was niet de oudste inwoner van Nederland, dat is Geertje Kuintjes, zij is 110. Het weer.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 Tijd voor CFM Cinema. Het programma met filmmuziek en nog veel meer. Uw gastheer Auke Beuting. Films, eerste uur. Toen was gelukkig heel gewoon. About Time, Out of Sight en Hair. En natuurlijk westernmuziek. muziek. En zoals altijd met de hit van de maand. En dat is deze. Deze maand maag. Take Care of You. En dat is, eh, ja, een programma of filmmuziek moet emotie oproepen. En dat doet dit nummer van Bad Heart zeker. Wat ook emotie oproept, en dat zie je uit de verkoop van de autotype.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 There's an attic where children. Ja, en zo walst uh, eh, Leonard Cohen nog even door voor de Nederlandse spoorwegen natuurlijk. Dit filmpje is heel regelmatig op de televisie. Maar we hebben nog meer films op staan. Onder andere About Time. En dat is Amy Winehouse. komt ook uit mooie film About Time. Film 2013, Engelse film. Eh, eh, een beetje comedy, een beetje science fiction-achtig. Eh, hoofdrolspelers Donald Gleason en Rachel McAdams. 21 jaar Tim Lake ontdekt na het zoveelste saaie, onbevredigende nieuwjaarsfeestje... dat hij kan tijdreizen. Tim kan de geschiedenis niet veranderen, maar wel de loop van zijn eigen leven. Hij besluit zijn eigen leven wat aangenamer te maken met het krijgen van een vriendin. Nou, leuk film. Zit ook mooie muziek in. Onder andere dit nummer van, eh, even kijken, van, eens even, wie dat is van Barbara Guth, dacht ik dat ze heette. About Time. En dat gaan we draaien. When I Fall in Love. Mooi nummer. Ja, we kennen het van Nat King Cole natuurlijk. En veel anderen. zijn fraaie romantische klanken gekomen uit About Time. Nou, dat is mooie muziek voor de maandagavond. Wie weet worden we zelf al een beetje romantisch van. Dan komen we bij een eh, Nederlands blokje, een Nederlandse film. Toen was het gelukkig heel gewoon. En daar zat een aardig cd'tje bij om de tijd te typeren. Allemaal muziek uit de 70 jaren. En van de, eh, dat verhaal is natuurlijk van die eh, buschauffeur... die ja, iets uit het raam gooit, een tv-toestel... dat op zijn hondje van schoonmoeder terechtkomt... en dan ontstaan allerlei verwikkelingen door... Ehm, ja, ik hou niet zo van dat soort films. Maar de soundtrack die erbij zit is prachtig. En eh, daar zit eh, onder andere dit bij, nummer bij van Super Sister. She looked like was the cream of the commercial Robert-Jan Stips onder andere op toetsen. En ja, allemaal bekenden zaten in die band. En maar hebben heel veel leuke cd's gemaakt in de 70 jaren. En dat kun je natuurlijk ook zeggen van deze band. Focus met Tommy. Focus. En dat allemaal van de bijgeleverde cd van Toen was geluk heel gewoon. En dan komen we eigenlijk bij de eerste film. De echte film. Nee, dat is niet waar. About Time is ook een echte film. het is ook een hele mooie film. Out of Sight film. Die is dinsdagavond om... Dinsdag 22 maart om half negen op SBS 9 wordt die uitgezonden. En dan ga ik wat muziek uit draaien. Eerst zal ik wat draaien en dan zal ik wat vertellen erover. Out of Sight en dit is het nummer van de Isley Brothers. How can I help you, sir? You see the man talking to your bank manager has his case open. Oh, that's Mr. Gwendon, one of our assistant managers. Our manager is Mr. but He's not in today. But you see the man with the briefcase? Yes. That's my partner. He has a gun in there. And if you don't do exactly what I tell you, or if you give me any kind of a problem at all, I'm going to look over at my partner and he's going to shoot your Mr. Gwendon between the eyes. Now take one of those big envelopes and put as many hundreds, fifties, and twenties as you can pack into it. Nothing with bank straps or rubber bands. I don't want any die packs. I don't want any bait money. Start with the second drawer and then the one over there underneath the money counter. Is your first time being around? Oh, you're doing great. Just smile, Loretta, so you don't look like you're being held up. I had to give my partner a sign. that's good. Now he's going to wait 30 seconds until I'm out of the building. Make sure you haven't set off the alarm. If you have, he's going to shoot you, Mr. Gwynn, between the eyes. Okay? I think that'll do it, Loretta. Thank you. Nice day. You too. It's your thing. Do what you want to do. de soundtrack van Out of Sight. Aardige film. En dat verhaal gaat als volgt. Bankovervallen Jack Foley, gespeeld door Clooney, ontsnapt uit de gevangenis... en gebruikt US Marshal Karen Cisco, gespeeld door eh, Jennifer Lopez... als schild en vlucht vervolgens met Baez vriend Buddy... naar Detroit voor de finale overval. Karen wordt op de zaak gemet, maar valt als een blok voor de charmes van Jack. Een eh, leuke film... Eh, vooral door het spel van Clooney en Lopes, eh, de vonken vliegen er vanaf. En eh, het zijn pittige, prikkelende dialogen. het is een verhaal van Elmore Leonard. En het, eigenlijk doet de soundtrack ook wel een beetje denken aan films van Tarantino. Want er is allerlei geinige muziek uitgezocht. Onder andere deze One Note Samba. De Walter Waterlee. muziek. En we gaan gewoon rustig door met het draaien van muziek uit deze geinige soundtrack. En dan kom ik terecht bij een nummer van The Watermelon Man van Mungo Santa Maria. muziek op eh, deze cd. Maar ik wil nog één nummertje draaien voordat we aan de westerns beginnen. En dat is No More Times Out. En dat is gecomponeerd door David Holmes. David Holmes is eigenlijk de componist die dezelfde muziek gemaakt heeft bij deze soundtrack. Komt-ie, David Holmes, No More Times Out. een beetje natuurlijk techno en eh, smooth jazz. Maar ik vind het erg lekker klinken. Dus vandaar dat ik die er nog even achteraan wil zetten. Kwart voor tien. Dus de hoogste tijd voor uh, western muziek. En dan beginnen we met, eh, even kijken welke klaar staan. Jerome Morose, The Big Country. Titelmuziek. Thank you. bekende melodie kwam uit de film The Big Country... en gecomponeerd door Euro Moros. En als je het over de Big Country hebt... kan je natuurlijk om de Big Valley heen. En daar doen we ook themamuziek van. De Big Valley en die is gecomponeerd door George Dunning. geluisterd naar het laatste kwartier van het eerste uur. En dat is altijd westernmuziek. En dan kan natuurlijk deze keer Bonanza niet ontbreken. Komt die titelsong uit de tv-serie Bonanza. Adam Ben Cartwright. Ja, iedereen herinnert zich deze cowboyhelden natuurlijk nog. Uh, laatst was nog op de televisie eh, de avond van de filmmuziek. En dat was natuurlijk ook wel leuk, want er werd ook weer muziek van John Williams gespeeld. Maar die heeft ook wel cowboyfilms gemaakt. Dit is uit de, de, eh, de film De Cowboys, De overture, Het is een lang nummer, ik draai het niet helemaal. John Williams. John Williams is natuurlijk wel een eh, klassiek geschoold componist. Dat kun je wel horen in zijn muziek. Een minder bekend nummer van hem. Uit de ouverture uit de Cowboys. En ik heb eigenlijk nog één soundtrack. Dit was, nummer duurt 9 minuten, dus dat gaan we die helemaal draaien. Ik heb nog één soundtrack die ook wat langer duurt. Dat is de Buffalo Girls Suite. En die is gecomponeerd door Lee Holdridge. Eh, is ook mooi. Klein stukje daarvan tot eh, de klok van tienen. Je hebt geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en de tweede uur gaan we rustig door met draaien van mooie filmmuziek. Op de rol staan onder andere Jesus Christ Superstar, Batman Begins, Downtown Abbey, Arsène Lupin, eh, eh, Love Happens, Fathers and Daughters, eigenlijk veel om op te noemen.